van Eck met het NOS-journaal. Langs de kust van Noord-Holland zijn brokstukken aangespoeld van het nieuwe drijvende zonnepark. Op dat park, dat zo'n 18 kilometer uit de kust bij Egmond aan Zee ligt, woedde deze maand twee keer brand. Het zonnepark is ongeveer zo groot als een voetbalveld en ligt verankerd tussen windmolens. Na de twee branden is het zonnepark niet meer in werking. Het wordt volgens de eigenaar binnenkort aan land gerepareerd. De Amerikaanse president Trump en de Chinese president Xi... zullen elkaar volgende maand ontmoeten op een economische top in Zuid-Korea. Volgens Trump gaan ze praten over handelsafspraken... de verkoop van TikTok en de oorlog in Oekraïne. Ook zouden de leiders hebben afgesproken volgend jaar elkaars land te bezoeken. Omwonenden van de legale wietkweker in Hellevoetsluis hebben brieven gekregen... waarin het lijkt dat ze compensatie krijgen aangeboden. De gemeente waarschuwt dat de brieven nep zijn... Onlangs oordeelde de rechter dat de wietkweker de stankoverlast in Hellevoetsluis moet beperken. In de brief staat een QR-code waarmee omwonenden ter compensatie voor de overlast... twee voorgedreide joints en een voucher van 125 euro voor hotels wordt beloofd. De gemeente roept op de code niet te scannen en de brief weg te gooien. Aan de Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober doen zes nieuwe partijen mee... De Friese Nationale Partij, De Linie, Vrij Verbond, Elect, Vrede voor Dieren... en de Partij voor de Rechtsstaat zijn door de kiesraad toegelaten. In totaal doen er 27 partijen mee aan de verkiezingen. één meer dan in 2023. 18 partijen staan in het hele land op het stembiljet. Vijf partijen zijn door de kiesraad uitgesloten... bijvoorbeeld omdat ze niet genoeg steunverklaringen hadden... of de waarborgsom niet hadden betaald.